12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Door de coronacrisis is er in Nederland heel veel verborgen werkloosheid... die je niet terugziet in de officiële cijfers... zegt de directeur van het Centraal Planbureau. Begin maart werkten mensen gemiddeld nog bijna 33 uur per week. Eind april nog maar 28,5 uur. Een historische daling, zegt het CPB... dat maandelijks met nieuwe cijfers gaat komen... over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Momenteel wordt ruim 20% van de 9,5 miljoen werkenden financieel gesteund door de overheid. Zonder die steun zouden waarschijnlijk veel van hen al zijn ontslagen. Wereldwijd zijn voor zover bekend meer dan 300.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit een telling van de Amerikaanse Johns Hopkins University. De meeste coronadoden komen uit de VS. In Europa is het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen met bijna 34.000 doden. Het aantal bijstandsaanvragen was in maart meer dan de helft hoger dan in de maand daarvoor. Blijkt uit gegevens van 179 gemeenten die Divosa heeft opgevraagd. Volgens de Vereniging van Sociale Diensten komt de stijging door de coronamaatregelen die half maart zijn ingegaan. Om die reden verwacht Divosa dat het aantal bijstandsaanvragen in april nog verder is gestegen. De politie is al een week op zoek naar een tbs'er van 43 die vrijdag niet terugkeerde in Assen na zijn onbegeleid verlof. De man kreeg in 2002 tbs voor het urenlang verkrachten van een jonge vrouw. Op zijn strafblad staan verkrachtingen, geweldsdelicten en meerdere inbraken. Hij wist al twee keer eerder te ontsnappen. Volgens het OM zat de man in het laatste deel van zijn behandeling. De Europese beurzen zijn vandaag flink in de min gedoken. Het vertrouwen op de beurs kreeg een knauw door nieuwe cijfers door de, over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Dat waren er deze week opnieuw 3 miljoen. En de AIX zakte weer onder de 500 punten. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af.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 Diana Corcoran en Thank You for Cheating on Me. Ja, het is maar net waar je het bekijkt. Hè. Leuk, eh, ja, je weet het niet. Zij vond het in ieder geval leuk om het als titel te gebruiken van dit liedje. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Je hebt nog van ons te goed de Nashville Spiegelplaat. Twee nummers van het Spotlight album en natuurlijk ook het nummer van de maandartiest. En nog meer heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van een band die uit Minnesota komt? Bluegrass en Old Time Music maken zij. Pert Near Sandstone heten ze en dit is Castles in the Air. was Castles in the Air van de Bluegrass formatie Perth Near Sandstone. Toch leuk dat er nog steeds hele leuke bluegrass muziek gemaakt wordt. Van bluegrass gaan we naar alternatieve country. Dat doen we met Western Centuries. En dit is Before That Final Bell. Maar nee, we gaan nog steeds niet weg. We zijn voorlopig nog wel even bij je. You can hang your head But that won't do a thing But you should bang your drum if that's what helps you sing. I don't follow the full moon, it's just bound for day. I don't keep too much company, cause it just gets in the way. I don't follow the North Star it always points afar. But you can go ahead and be right there if that's where you think you are. Nobody goes from Broadus to Gary Owen without about a thousand tales to tell. if it don't dry up and blow away. Sometimes navigate the countryside, but it moves too goddamn fast. Up and down these stony walls, the lonely traveler climbs. The wind it sings for Mary, but the people just think it whines. Such is the life of a missionary so the whole dark continent. But who do they think they're keeping? Nobody goes from Broadus to Gary Owen without a. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat, waarvan het origineel in 1972 op de plaat werd gezet door Neil Young, die natuurlijk in Canada is geboren. Geen Amerikaan is, zoals meeste mensen wel eens denken. Hij heeft dit gezet op zijn album Harvest en op dat nummer hoor je de backup vocals van James Taylor en Linda Ronstadt. Er zijn diverse covers van dit nummer gemaakt van onder andere een Willie Nelson, Johnny Cash en James Taylor. Casey Musgraves maakte in 2007 een demo-album en daar zetten ze dit nummer ook dus op. Je gaat twee keer luisteren naar Heart of Gold. Dit is de Nashville Spiegelplaat. de Nashville Spiegelplaat. It just ain't right. Somebody's stolen my honey, that's why I'm blue tonight. I tried to tell her how he's lied and how he'll quit her soon. But it's no good, she's satisfied. She thinks he hung the moon. someday. Pretty soon she'll know. She'll be a wiser girl someday, and I can say, I told you so. But that's no good to me right now. It doesn't help a bit somehow. Cause somebody's stolen my honey, and my honey's stolen my heart. As a girl someday, and I can say I told you so. But that's no good to me right now. It doesn't help a bit somehow. Cause somebody's stolen my honey, and my honey's stolen my heart. we gingen heel ver terug in de tijd. We gingen naar 1952 met Ernest Tubb en Somebody's Stolen My Honey. Ja, het zou je maar gebeuren. We gaan nu verder met een band die ehm, ja, eigenlijk een familiebandje is. Luke Isaac en Kaylee Rose, oftewel de Olsen Band. Ze werden bekend in de countrymuziek in 2013 toen ze in Amerika een songwriting contest wonnen. Ze komen uit Olympia en in 2019 bracht zij het album Dancing in the Headlights uit, waarvan je nu gaat luisteren huisnachtnummer, Sanava en dan mag je hem zelf aanvullen. I went to get a coffee early Monday morning when the lady said dan mag je hem zelf aanvullen wat het laatste woord moet gaan worden. We gaan weer een stukje folk voor je draaien. Alhoewel, deze zangeres maakt folk, roots en Amerikanen muziek. Ze komt uit Warham, Massachusetts. Zij heet Grace Morrison en dit is Come on Ray. You are listening to Nashville Country Radio. Keep smiling. Keep listening. Come on Ray, get the quirky smile now. The pain is gonna give us the slip sometimes. and we're gonna survive this. Snapping for supper in the middle of winter, you're across of a storm in a calm blue sea. But you're my girl, you're kin to me. give us the slip sometimes. But we're gonna find it and we're gonna survive this. Searching for our souls in the middle of winter. Calm blue. Searching for our souls in the middle of winter. Calm blue. Searching for our souls in the middle of winter. You're a of a storm in a calm blue sea.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 Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me, and I sing. check that old double check had made. Didn't he take his banjo down? Then he'd ask me if I my heart inside. But years and their passing could never disguise the love I could see in my sweet mother's eyes. Bless used to be. For all that I own, no riches could buy the love I could see in my sweet mother's eyes. I could see in my sweet mother's eyes. Dat was country muziek uit Ierland van Noel Flynn en My Sweet Mother's Eyes. Noel maakt een mix van Ierse en Amerikaanse countrymuziek en is in Ierland al lang geen onbekende meer in de countrymuziek. muziek. Wie ook geen onbekende in de countrymuziek zijn, zijn Thomas Red, Reba McIntyre, Hilary Scott van Lady Antebellum, Chris Tomlin en Keith Urban. Voor de 30ste verjaardag van Thomas Red had Thomas zoiets: ik ga een aantal collega's van mij benaderen om te kijken of zij samen met mij een mooi lied willen opnemen. De opbrengst van dit nummer komt ten goede van het Music Cares COVID-19 Relief Fund. En iedereen heeft belangeloos dus aan dit nummer meegewerkt. Dit is Be a Light. In a time full of war, be peace. In a time full of doubt, just believe. Yeah, there ain't that much difference between you and me. In a time full of war, be peace. Life is but a breeze naar het Spotlight album. Faulkner County van Aaron Endelin. Ik heb twee nummers voor je uitgezocht die duetten zijn. Het is Use Me Again met Ronnie Bowen en Sweet Emmalou met Vince Gill en Alison Krauss. Use Me Again is een origineel van Gene Watson, maar door Aaron en Ronnie in een ander jasje gestoken. En Sweet Emmalou werd in 2008 voor het eerst uitgebracht door Joey en Roy. Dus twee keer Aaron Endelin. Dit is het Nashville Spotlight Album. You slide out of my bed and leave my heart in such a mess. And I touch the warmth from where your body's been. Well, don't stand there. Nashville maandartiest. Als nummer van onze maandartiesten Maddie T. and Fly. Dit nummer werd in 2015 uitgebracht en het komt van hun debuutalbum Start Here. We gaan verder met de nieuwe single van niemand minder dan Toby Keith. Dit is What's Up Cuz. Toby Keith en What's Up Cuz, zijn nieuwe single. En het zit er alweer op. De Nashville Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar uiteraard zijn we volgende week weer bij je met twee uur lang heel veel lekkere muziek.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 There's always lost in the found darkness in the eye saw the light. It's living in those small towns, in some church or back road honky tonk tonight. It's a dance between the sin and the salvation. there's two things still worth saving God and country music. God and country music. God and country music, they both show you the truth. They've seen the low of the valley and the highs of the mountains too hands and guitar strings, jukebox preachers and angels sing. Call you like they knew you between the hell and hallelujah.